Er was niet bekend dat er vlakbij de afgesproken landingsplaats van de helikopter een paleisje van Gaddafi was met bewapende militairen. Minister Hille betuigde zijn spijt voor wat de bemanning van de helikopter is overkomen. Hij gaf toe dat Defensie eerder informatie had moeten vragen bij de inlichtingendienst MIVD. Maar daar was volgens hem weinig tijd voor en ook bleek achteraf dat de MIVD nauwelijks extra informatie had. Het debat in de Tweede Kamer gaat straks verder. De Japanse regering heeft toegegeven dat de kerncentrales in Fukushima niet voldoende beschermd waren tegen een grote ramp. Uit nieuwe documenten blijkt dat energiebedrijf TEPCO wetenschappelijke studies over een grotere kans op een aardbeving met een tsunami naast zich neer heeft gelegd. De afgelopen weken werd gezegd dat het natuurgeweld van 11 maart boven elke verwachting was. De advocaten van de Italiaanse premier Berlusconi hebben acteur George Clooney opgeroepen als getuige. Berlusconi wordt beschuldigd van machtsmisbruik en seks met een minderjarige prostituee tijdens feesten bij hem thuis. Clooney zou te gast zijn geweest op feesten van de premier. Met zijn getuigenis en die van tientallen andere hooggeplaatste mensen willen de advocaten aantonen dat Berlusconi beschaafde feestjes hield. Het Nederlands elftal heeft het EK-kwalificatieduel tegen Hongarije met 5-3 gewonnen. Bij rust stond het in Amsterdam nog 1-0 door een doelpunt van Van Persie. Nadat Hongarije binnen 5 minuten na rust op 2-1 kwam, scoorden Snijder en Van Nistelrooy voor Oranje. Na opnieuw een gelijkmaker van Hongarije besliste Kuit met twee doelpunten de wedstrijd. Het Nederlands elftal is nu vrijwel zeker van deelname aan het EK volgend jaar. Het weer wisselend bewolkt, maar vrijwel overal droog. Minima tussen 7 graden in Zeeland en min 1 in Groningen.